deze nacht. Ik ben alleen en de tijd staat even stil. Het is nacht, ik denk aan jou. In mijn kamer is het kind. stocks het land waar jij nu woont, is onze vriend alleen de zon. Het is mijn wens dat ik met jou daar voor altijd tomorrow.